Sommige van hen belden heel vaak. Ongeveer 1 op de drie bellers maakte uiteindelijk een afspraak. De lijnen waren de hele dag overbelast, maar meer telefonisten neerzetten had geen zin, zegt de GGD. Nee, meer mensen kunnen wij niet aan de lijnen zetten, want dat kan het systeem echt niet aan. En dat zullen we met alle liefde zouden we dat willen, maar dat lukt helaas niet. Vooral mensen onder de 30 belden voor een Janssen-prik, die als voordeel heeft dat je er maar eentje nodig hebt en je dus makkelijk overal op vakantie kan. Ook Griekenland gaat versoepelen. Buiten hoef je geen mondkapjes meer te dragen, behalve in grote groepen. In de horeca mogen er weer tien mensen aan één tafel zitten in plaats van zes. En na dit weekend verdwijnt ook de avondklok helemaal. In München zijn voor de wedstrijd Hongarije-Duitsland regenboogvlaggetjes uitgedeeld... omdat het stadion van de UEFA niet in regenboogkleuren mocht stralen. Wilde Duitsland als statement tegen een anti-homo-wet in Hongarije... Andere stadions in het land zijn wel in regenboogkleuren, vertelt correspondent Wouter Zwart. Het is een beetje het motto één voor alle, eh, alle voor één. Hè? Als het dan niet in München in het stadion mag, dan doen we het lekker bij alle andere stadions. En als je in de buurt van Purmerend woont en ineens ergens twee papegaaien ziet... die moeten naar Marion. De vogels zijn er namelijk vandoor gegaan toen ze de twee vogels buiten vliegles gaf. Ze is ook bang dat iemand ze mee naar huis neemt. Het zijn best dure vogels namelijk. In geld is dat voor mij niks. Het is natuurlijk voor mij het emotionele. Ik bedoel, uh, het zijn mijn maatjes. Dus ja, dat is niet in geld uit te drukken. En Marion laat de twee juist buiten vliegen... omdat het zielig is als een papegaai alleen maar in zijn kooi zit.